uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De verpleger die wordt verdacht van insulinemoorden... moet voor elf zaken voor de rechter komen, heeft het OM bekendgemaakt. In vier van de elf gevallen zijn slachtoffers overleden. De verdachte van 22 zou oudere patiënten in verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving... insuline hebben toegediend, zonder dat dat noodzakelijk was. Hij zit nu ruim een jaar in voorarrest. Lange tijd bleef onduidelijk in hoeveel zaken hij verdachte was. Het gaat dus nu definitief om elf zaken. Een man die in Melbourne in Australië zes mensen doodreed... is veroordeeld tot zes keer levenslang. Twee jaar geleden reed hij onder invloed van drugs... in een drukke winkelstraat op voetgangers in. Tientallen mensen raakten gewond. Sommigen liepen blijvend letsel op. De man is psychiatrisch patiënt. In een brief aan de rechtbank schreef hij dat hij de Messias is... en handelde in opdracht van God. De rechter noemt zijn daad een van de ergste voorbeelden... van massamoord in de Australische geschiedenis. Het OM wil dat schikkingen van meer dan 2 miljoen euro... met verdachte bedrijven alsnog door de rechter kunnen worden bekeken. OM-topman Gerrit van der Burg reageert daarmee op de kritiek op eerdere schikkingen... zoals met ING vanwege fouten die zijn gemaakt bij het voorkomen van witwassen. Volgens critici hoeven grote bedrijven daardoor geen verantwoording af te leggen aan de rechter. OM-baas van der Burg wil ook een verplichte reclassering voor bedrijven... in de vorm van een verbeterprogramma om niet opnieuw de fout in te gaan. Het Openbaar Ministerie beschikt over lijsten waarop staat wat Nederlandse jihadisten betaald hebben gekregen van islamitische staat. Het OM heeft de salarisstroken gekregen van de FBI, meldt het AD. Op de lijsten staan namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Volgens het AD staan er ook Nederlanders op die al vastzitten in een Nederlandse gevangenis. Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken tegen teruggekeerde jihadisten. Het weer. Eerst plaatselijk nog wat mist. Verder vandaag bewolking en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vooral middagzon en dan wordt het een graad of 13.